Lot Lewin met het NOS Journaal. In het centrum van Brussel hebben militairen een man neergeschoten. Hij viel twee militairen aan met een mes, melden Belgische media. Volgens de Brusselse justitie is de man inmiddels aan zijn verwondingen overleden. De twee militairen zijn mogelijk gewond geraakt. De aanvaller zou een 30-jarige man uit Somalië zijn. Hij zou bij de autoriteiten niet in beeld zijn als terrorismeverdachte. verdachte. Noord-Korea werkt versneld aan een tweede kernreactor. Die conclusie baseert de het eh, internationaal atoomagentschap op satellietbeelden, want de inspecteurs mogen het land niet in. Het lijkt erop dat de tweede reactor groter wordt dan de eerste, die ook nog in gebruik is. Noord-Korea doet vaker kernproeven en raketproeven, ondanks een internationaal verbod. Het Witte Huis heeft nieuwe financiële sancties opgelegd aan Venezuela. Amerikaanse bedrijven en banken mogen vanaf nu geen zaken meer doen met de Venezolaanse overheid of het staatsoliebedrijf. Trump zegt daarmee maatregelen te nemen tegen de dictatuur van president Maduro. Eerder dreigde Trump al met militair ingrijpen in Venezuela. In de VS is voor het eerst een medewerker van Volkswagen veroordeeld voor het dieselschandaal. Het gaat om een ingenieur die volgens de rechter een sleutelrol had bij het joemelen met de software. Hij is veroordeeld tot ruim drie jaar cel en een boete van 200.000 dollar. Amsterdamse winkeliers zijn opgelucht dat de gemeente drukke plekken in de stad beter gaat beveiligen tegen een terroristische aanslag. Burgemeester Van der Laan noemt de Kalverstraat als voorbeeld. Dat soort plekken kan doelwit zijn van terroristen. Volgens de burgemeester is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag en gaat het om preventieve maatregelen. Het weer dan nog, het is bewolkt, het blijft vrijwel overal droog. Het is tussen de 10 en 16 graden.